Jobboot met het NOS Journaal. De Apel onder ingestemd met het aanbod van minister Leers om voorlopig naar opvangcentra te gaan. De Somaliërs willen niet vertrekken. Minister Leers had aangeboden om de asielzoekers tot half juni opvang te geven. Op 15 juni overlegt hij met een Iraakse minister over de kwestie. Leers verwacht daarna uitgeprocedeerde Irakezen terug te kunnen sturen. Dat kan nu niet omdat Irak weigert mensen op te nemen die gedwongen zijn teruggestuurd. De noodlijdende woningcorporatie Vestia heeft bijna al haar woningen verpand aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dat gebeurde deze week in een bliksemactie, kort voor overleg met elf banken. Door de overdracht van het hypotheekrecht staan de schuldeisende banken buitenspel. Zij kunnen nu bij een faillissement geen aanspraak maken op de panden van Vestia. Vestia beheert bijna 90.000 woningen en staat op de rand van een faillissement door riskante beleggingen met derivaten. Zoals verwacht is een meerderheid van de Tweede Kamer voor deelname aan het permanente noodfonds voor de euro, ESM. Een van de partijen die tegen zijn, de PVV, vroeg uitstel van het debat. PVV-leider Wilders wilde wachten tot na het kort geding over het fonds dat hij heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat. Maar een meerderheid van de Kamer stemde voor voortzetting van het debat. Gemeenten in Brabant worden het hardst getroffen door de economische crisis. Sinds 2008 is de werkloosheid daar fors gestegen. Vooral in Roosendaal en in Os gaat het slecht. Dat blijkt uit de Atlas voor gemeenten, waarin jaarlijks de 50 grootste gemeenten met elkaar worden vergeleken. Opvallend genoeg is de Brabantse gemeente Den Bosch een van de meest aantrekkelijke plaatsen van het land. Na Amsterdam en Utrecht. Het weer zonnig in de loop van de middag. Kans op enkele regen- en onweersbuien, vooral in het midden van het land. Het wordt vandaag 20 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Het is broeierig warm. Dit was het NOS Show. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Files in de Randstad staan op de A1 richting Amsterdam. Tussen Knoop het Hoevenlaken en Amersfoort Noord 3 kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstoken weer open. A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Knoop Empel en Zalbommel 7. Op de A7 Hoorn richting Zaandam 2 kilometer voor knooppunt Zandam En op de A8 naar Amsterdam staat tussen knooppunt Zandam en Knoopend Koenplein 3 kilometer stuk drukker is op de A9 Alk richting Almstelveen. Daar staat tussen Beverwijk Oost en knooppunt Badhoevedorp 10 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 tussen de Tunnel en knooppunt Watergasmeer 2. A12 Arnhem naar Utrecht ook 2 kilometer bij Bunnik. A27 vanuit Almere naar Utrecht ook 2 kilometer bij Beeldhoven. En op de A28 in de richting Utrecht.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 any, any. This mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.